Marion Koekoek met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft in het begin geen reële inschatting gemaakt van de kosten van de Noord-Zuidlijn. Dat heeft voormalig wethouder Herma gezegd tegen de commissie die de aanleg van de metrolijn onderzoekt. Herma zei dat het stadsbestuur de kosten en risico's in 2002 bewust laag inschatte om het project door de gemeenteraad te loodsen. Ik heb dat besluit vaak vervloekt, zei Herma. Hij trad in 2006 aan als verantwoordelijk wethouder en stapte begin dit jaar op vanwege nieuwe forse kostoverschrijdingen. De geraamde kosten zijn van 1,4 miljard inmiddels opgelopen tot meer dan 3 miljard euro. Bondskanselier Merkel wil haar nieuwe centrumrechtse kabinet klaar hebben op 9 november. Op die dag komen veel Europese regeringsleiders naar Berlijn voor de 20ste verjaardag van de val van de muur. Maar de liberalen waarschuwen dat ze zich niet onder druk zullen laten zetten. FDP-leider Westerwelle eist onder meer forse belastingverlagingen en aanpassingen in de sociale zekerheid. De nieuwe zwart-gele coalitie kan dankzij het succes van de liberalen rekenen op een solide meerderheid. De Haagse politie heeft twee mannen opgepakt die tientallen mensen hebben bestolen met een babbeltruc. Het zijn een Hagenaar van 41 en een Zoetermeerder van 20. Ze belden aan bij vooral hoogbejaarden en deden zich voor als rechercheur, meteropnemer of collectant. Door in te praten op hun slachtoffers probeerden ze pinpassen en pincodes te ontfutselen. Frankrijk en Polen vragen de Amerikaanse minister Clinton om zich te bemoeien met de zaak Polanski. De Pools-Franse regisseur werd zaterdag in Zwitserland gearresteerd op verzoek van justitie in de VS. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 1977 seks met een minderjarige heeft gehad. Polanski heeft bekend, maar vluchtte voor er een uitspraak kwam. Het slachtoffer kreeg van hem een schadevergoeding, maar de VS wil nu toch nog een rechtszaak. Dan nog het weer, wolkenvelden en vooral in het noorden en midden wat motregen.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 I won't be saying that no more. Baby, don't go. Baby, don't go. I miss the little chances to do some romancing and make you feel like a million bucks. I've taken you for granted. Granted, I've been blind, but my eyes are wide open up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, walk away, baby. don't Make van Steve Holy Baby, Please Don't Go. Het werd al geschreven in 2006 door die Steve Holy zelf samen met eh, Jimmy Jerry. Maar het zou toch nog tot 2009 eh, duren voordat hij het op een cd plaatste.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 Stupid Love. Ze heeft een pas uitgebracht. You couldn't stand the rain. Deze is nog maar net eh, een weekje oud ongeveer hoor. Eh, vorige week of twee weken geleden, toen kreeg ik de rechten van de platenmaatschappij Sugar Hill om deze cd te downloaden. Ik heb hem natuurlijk gedownload en in één adem helemaal uitgeluisterd. Stupid Love van Mindy Smith. En dit is Bobby with an Eye, Phil Fazar. Hey baby, that's right now. Come on. Here we go. I can't remember when we all went together to school. A linebacker, a quarterback, soccer, yeah, Bobby, he's as strong as a mule. So imagine our shock by 10 o'clock down at the whistle stop. kunt Bobby schrijven met een eh, Griekse ei op het eind, maar ook met een I. En Phil Vazar samen met Greg Wiseman besloten om haar naam met een I op het eind te schrijven. M McClintock, ze is een paar weken geleden, een paar maanden geleden, is ze CD van de maand geweest in het programma Country Track. En toen heb ik u beloofd dat ik een interview zou doen met deze dame, maar ik ben u eh, iets verschuldigd. Dat is niet gelukt. Op het ene moment kon ik haar niet... Eh, te pakken krijgen. En op het andere moment kon zij mij niet te pakken krijgen. We hebben het op eh, verschillende manieren geprobeerd. Dan kon zij niet, dan kon ik niet. Dus we hebben het gewoon even in de koelkast gezet. Maar dat interview gaat er zeker komen hoor. Want de cd die zij heeft uitgebracht onder haar eigen naam... is zo mooi voorgeschreven door haar hè? I wanna give back what I take I wanna be there for my friends. I wanna always make amends. I wanna live like that. I wanna laugh right out loud. I wanna make my mama proud. I wanna have the strength to cry. I wanna always wonder why. Afraid, I want a love like that treasure. Every mandolin en backing vocals van Tim O'Brien... samen met deze Katie Ann McClintock. Prachtige combinatie. En dit is Ray Stevens. Now I'd just like to say a few words about taxes. I pay another man to do my taxes. On account of that's just one more deduction I can take. But you know, the mailman brought my W 2 this morning. Yeah, and this year they're taking a third of all I make. I'm just as patriotic as the next man. And you know I love that red, white, and blue. So I'm gonna help to pay this rising cost of freedom. But I'll be danged if I'm gonna change my point of view. Cause every time the Democrats run out of money, Congress stops it to the working man. I don't think it's one bit funny how they take so much of my money and do things with it I don't understand. I don't know why they think they got to squeeze us, squeeze up. but I tell you just exactly where I stand. I believe that ten percent is good enough for Jesus. Well, it ought to be enough for Uncle Sam. spend and spend. <laughs> But you know, you can't run a family, much less a country, with more money going out than coming in. Yeah, and that old debt just keeps on getting bigger. And we're all gonna have to pay, so don't you laugh. Cause pretty soon we might just look down at our paychecks and figure out that they done started taking half. Cause every time the Democrats run out of money, Congress sucks it to the working man. And I don't think it's one bit funny how they take so much of our money and do things with it I don't understand. I don't know why they think they got squeezed us, But I'll tell you just exactly where I stand. I believe that 10% is good enough for Jesus. Well, it ought to be enough for Uncle Sam. I said if 10% good enough for Jesus, well, it ought to be enough. You know, times are getting tough, and it ought to be enough for Uncle Sam. Een van zijn grootste hits was uh, A-Rap die A-Hap. Uh, A-Hap die A-Rap, zo was het helemaal andersom. En uh, nu heeft go through with walking out that open door. I would be okay, but I must have been insane. I won't be saying that no more. Baby, don't go. Baby, don't go. I miss the little chances to do some romancing and make you feel like a million bucks. I taken you for granted, granted I've been blind, but my eyes are wide open up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, walk away, baby, don't, don't you leave, please stay want you now. I was wrong, baby, don't go. Prices high and your gas tank is really low. So baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, walk away, baby. prachtige stem heeft deze dame. Ik weet niet of ze genomineerd zijn voor eh, de CMA Awards in oktober. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de, de uitslagen, nou ja, niet de uitslagen, de nominaties heb ik opgevraagd en ze zouden me ze toesturen. Dus binnenkort kan ik een programma maken met de nominaties voor de CMA daar in Amerika. En dit is George Strait. Geschreven door hemzelf samen met Bubba Strait en Tony Brown heeft het geproduceerd. Living for the Night. Every day is a lifetime without you. Hard to get through since you've gone. So I do the only thing I know how to to get by. I'm living for the night. I've drawn all the curtains in this old house to keep the sun out and off of my face. Friends stop by to check in, cause I checked out. I tell them I'm I'm just living for the night. Daylight can't hide the tears I cry, the pain that came with your goodbye, the memories that keep me out of sight. Every night I venture out. living for the night. stem heeft die man, hè? deze George Strait. Nummer door hem eh, zelf geschreven. Dus hij schreef het in 2009 en plaatste het ook op de cd die hij uitbracht in dit jaar. No shame, dat zegt Jeff Bates. En hij hoeft zich ook niet te schamen voor zijn stem hoor. Hij heeft het zelf geschreven, samen met Kenny Bird en ook weer zelf geproduceerd. Hè? In a crowded room, I wanna hold your hand. Wanna kiss your lips like a desperate man. When I hear your voice calling my name, I'll come running to you as fast as I can. No shame, no holding back, baby. Insane Cause you make me so crazy No way I can look cool, baby No shame I left them all laughing I left a full beer Left rubber on the road Just getting over here Left my pride on that bar stool Just sitting there They all say I'm hopeless but I just don't care. No shame, no holding back, baby. Insane, cause you make me so crazy. No way I can look cool, baby. No. so crazy Gaat maar eens naar uw favoriete platenzaken. gaan. maar eens kijken naar deze cd van Jeff Bates. Hij is gewoon getiteld No Shame. Soms dan gebeurt het wel eens dat je een duet kunt draaien van man-vrouw, twee mannen, twee vrouwen. Dat maakt allemaal niet uit. En soms gebeurt het ook wel eens dat je twee keer twee broers bij elkaar krijgt. De Melamy Brothers en Bacon Brothers. En samen Guilty in Crime. You're the only one who's ever hurt my soul. baby Tell me what do you see Take a look at me baby You're looking at a brand new me I'm like a total stranger Knocking at your door But there's no need to Yes, I'm guilty of, I'm guilty of the crime. Loving you, baby. I'm guilty of, I'm guilty of the crime. Loving you, loving you. I'm guilty of, I'm guilty of the crime. Die was een keer niet uh, geschreven door de Bellamy Brothers. Alhoewel, David en Howard Bellamy, zij hebben deze cd wel geproduceerd. Hoor. Samen deden ze het met de Bacon Brothers. En dat is ook de titel. John Bon Jovi is een man die eigenlijk eh, bekend is uit de popscene, hè? Eh, de hard rock formatie. En samen met Jennifer Nettles van Sugarland hebben zij ook een nummer opgenomen. Dat klinkt wel een beetje die pops nou, die popsound in, hè? Zeker. in. who says you can't go home? zegt dat je niet eh, naar huis kunt gaan. Bent u fan van de Nitty Gritty Dirt Band? Dan heb ik misschien heel goed nieuws voor u. Ik neem dit programma op op 14 september. En op mijn lijstje staat dat deze cd uitkomt op 22 september. Heb ik ook weer de toestemming gekregen van Sugar Hill om deze cd te downloaden. En toen dacht ik bij mezelf van nou dat is een hele mooie gelegenheid om u alvast eens een stukje te laten horen. U hoort het, het begint heel langzaam, maar het wordt steeds sneller en sneller in Jimmy Martin. Well, they call me Jimmy Martin And they say that I can't sing but them lonesome broken hearted sei. tracks op deze cd, geschreven door onder andere Jeff Hanna, Jimmy Fadden, Bob Carpenter en John McEwen, oftewel de Nitty Gritty Dirt Band. En dit is Robert Bacon. I'll do it again, it sounds so good. See that girl over there, everyone thinks she's hot. after a few, you're thinking you've got a shot. Well, maybe you do, maybe you don't. But if you strike out their horse and start telling yourself it's her loss, and that's just drinking, thinking, liquor, logic in a can. Your brain cells party and your body believes you're Superman. That's just drinking, thinking, and here's where the trouble starts. The more you drink, the better you think you are. I'm a regular here. I see this stuff. guy in a tie. will challenge a biker to fight. Or the karaoke king who gets up to sing an oldie and hears the applause and believes he can quit his day job. And that's just drinking, thinking, liquor, logic in a can. Your brain cells party in your body. Believes you're Superman. And that's just drinking, thinking. And here's where the trouble starts. The more you drink, the better you think you are. logic in a can. Your brain cells party and your body believes you're Superman. That's just drinking, thinking, And here's where the trouble starts. The more you drink, the better you think you are. better looking you think you are. on some old deer trail. And I listened hard as he would spin his tales. We were in a field of stumps. He said, I got a new one for you, hon. These trees once stood tall, and I'm the man that made them fall. I cut them up, I sanded them down. And you wouldn't believe what I found past the bark and all the scars. Our home was in the heart of those old trees. God bless who sowed those seeds. A hundred years and they just grew. And only heaven knew just what they mean To our family, all that time to become what they should. You know our home was in the heart said, There's my favorite one. Pointed at a cherry stump. He said, I couldn't afford the one at Sears, so the good Lord planted one right here. He carved out what he saw within, and he gave it to my dad when he turned ten. Past the bark and all the scars, there was a guitar in the heart of that old tree just one seed. A hundred years and it just grew. And only heaven knew just what it'd be. And how that tree could sing all that time to become what it should. There were songs in the heart of the wood. said we can mark a tree to keep from getting lost. And it'll always point our way home like that old rugged cross. A hundred years and it just grew, and only heaven knew just what it'd be, and who'd hang on that tree. It held the Son of God like it should. But I know it broke the heart of the wood. I think what made Granddaddy great is that he didn't work all day. I would love the time we spent, and I'd go everywhere that old man went. Moya. Ja, ze waren nog een beetje aan het repeteren, deze Joey en Rory, van hoe zullen we het opnemen? Nou, zei Joey, speel het maar eens en dan zullen we dat het klinkt. En het werd eh, een mooie opname. Heart of the Wood, zo heette het. En dit is a Tune of a $20 Bill. It was the first time Whenever he saw her, he saw his future. In a long white cotton gown, sitting there at the church house. She was gonna get baptized, they was gonna have a dinner. full of pain when she opened up the front door. He was grinning like a parcel as he handed her a daisy. She heard him say, Hey, let's go dancing to the tune of a twenty dollar bill. They got a fine fiddle band at the barn up on the hill, and by midnight we just might wind up dancing, standing still by my daddy's ladder. said I ain't gonna leave you, no, never, no more. Said let's go tenfold. And all of us gun kids in the same liver Then And all our now and down at his turn. He said, I'm right behind you, honey. It wasn't long tune of the 20 dollar bill. En ja, u hoorde af en toe een haperingetje. Ik denk dat er een beetje vuil zat op deze cd. Iedere keer als ik een eh, slidegitaar hoor, dan denk ik bij mezelf weer terug aan de tijd dat ik in de radiowagen zat bij de KRO. Een technicus was bezig met het opnemen, hij was aan het inregelen. En toen zei hij tegen mij van, wat is dit toch een vreemd instrument? Maar wel ontzettend mooi. En dat kon ik alleen maar beamen. Nu bespeeld door Ben Bedford op de cd Lane Collins Man. Cd helemaal door hem zelf voorgeschreven. En begin van deze maand uitgebracht. Nee, sorry, begin van het vorig jaar uitgebracht. 2008. Southern wind And tobacco is burning in the field broken sky. Dead male cow. And I'm a farmer's daughter in my way, in my prime. Summer came. Saw the soldiers squatting in our home under union pay. My husband's gone with the cavalry and steward in the spring.